Ik ben vandaag voor de allereerste keer hier bij de log. En dat is heel leuk, want ik was ooit eerder voor de allereerste keer op een radiozender. En toen deden ze mij iets verschrikkelijks aan. Wat deden ze mij aan? Er was net een nummertje uit van eh, Dance to Trance. Ik spreek 1993. En dat nummertje, eh, dat heeft een intro van maar liefst 52 seconden. En die moest ik volpraten als negenjarig jongetje. En ja, ik kan wel zeggen, dat is best een lange intro om dan vol te praten. Maar inmiddels zijn we gewoon echt, ja, wat is het, 20, 30 jaar verder. En gaat dat een stukje beter. Eh, ik heb hem namelijk weer gewoon opgepakt. Ik denk, daar gaan we vanavond mee beginnen. En eh, Dance to Trends had ik al gezegd, Power of American dus Destijds werd het aangevraagd door mijn, uh, door mijn peetoon. En eh, ik was 9 jaar, ik mocht voor de eerste keer meedraaien bij de Vos in Valkenswaard. En daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan. Ik ga jullie vanavond meenemen in eh, mijn leven qua muziek, qua radio, qua alles wat met muziek te maken heeft. En ik hoop dat jullie daarvan genieten en voortaan iedere twee weken dat ook heel erg vet vinden om mee te luisteren. Ik heb nog drie seconden. Hier is Dance to Trance en The Power of American Natives. Dance to trance met The Power of American Natives. En ondertussen eh, heb ik hier van alles en nog wat uh, ingegooid. En ik, als het goed is, gaat dit werken. Ik hoop het. toch niet. Daar gaan we nog even uitzoeken. Techniek eh, is nog even wennen voor mij. Het is de eerste keer voor alles een eerste keer. En ehm, ook voor Teddy Swims hier op de radio met een, een nummertje wat hij gecoverd heeft van Taylor Swift. and dit is Cruel Summer. Fever dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow at the window, always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes doesn't kill me makes me want you more. And it's new, shaping. chase life. Always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. If I bleed, you'll be the last to know. Oh. wat is dat lekker, Teddy Swims, sowieso zijn stem. Het is fantastisch wat die man allemaal brengt. En eh, dat eh, wilde ik graag laten horen. Hier bij de lokale omroep Goorlen. Ondertussen heb ik mijn eh, oude tune er even bij gepakt. Want toen ik nog drive-in werk deed. De Red River Rock. Als je iets jonger bent dan mij ben je hem vast vergeten en dat is maar goed ook. Het is maandagavond. Het is acht minuutjes over negen. Eh, zometeen eh, gaan wij door met een eh, echt een heel erg lekkere... De Ah, daar ging ook weer net Eine Een Duitse Schallplatte. Inderdaad. Ehm, de Duitse Schallplatte van deze week. Ik, het wordt een vast itemje en ik heb er eentje die ik zelf echt fantastisch vind. Het is een bandje uit Mannheim uh, eh, Zone Mannheims met als zanger Xavier Naidoo. Eh, dat is eh, mijn favoriete zanger. En toen R. Kelly nog niet fout was, zei ik altijd... het is de Duitse R. Kelly, maar inmiddels mag ik dat natuurlijk niet meer zeggen. Zone Mannheims. Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht und wenn ein Lied meine dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt, denn es kam so über mich, wie die Nacht über die Welt. Schnell gefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum Ende schlagbereit. Ich bin der Erste, der dich befreit. Und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sandtour fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz. Und deine bleiben Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst. Damit du keine Ängste mehr kennst. Damit du keine Ängste mehr kennst. Xavier Naidoo als frontman van uh, eh, Zonne Mannheims en uh, het prachtige Und wenn ein Lied. En ondertussen, eh, ja, ik hoorde net bij Barend al wat Ierse muziek. En dan denk ik altijd aan, eh, aan een nieuw bandje wat uh, met Eurosonic Noorderslag echt fantastische indrukken achterliet bij iedereen die daar aanwezig was. En ze hebben een nummer gemaakt, Man on the Moon. En ik had gehoopt op een R.E.M. cover, maar dat is het niet. say why. I had a run in with the son of the flames. He was wel Een van de lekkerste. Maar dan ook een van de lekkerste Ierse bandjes die er is tegenwoordig. En ondanks dat Mumford Sons natuurlijk ook de banjo weer terug heeft, vind ik toch Kim Fisher op het moment wel winnen. Eh, dan iets anders. Ja, het is vandaag een, een beetje een, eh, een trieste dag voor de fans van een goede televisie. Als laat ze maar lachen, de showbiz quiz, de honeymoon quiz. Eh, noem het eigenlijk maar op. Eh, alle programma's die onze eigen Nederlandse firestarter Ron Brandsteder ooit eh, gepresenteerd heeft. Hij is vandaag overleden op 74-jarige leeftijd. En dat kan ik natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ehm, ik ben zelf al jaren aan het leven naar zijn credo. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Precies dat. En daarom dat ik van hem ook een nummertje gekozen heb. hij heeft een vrij leuk muziekgenre, uh, ja, vind ik gecreëerd eigenlijk. Het is geen country, het is geen blues. Het is een beetje nederige, ja, hoe moet je het noemen? Het zijn geen chansons, het is, het is een eigen stijl door zijn stem in combinatie met een soort van swingband. En dan brengt hij een nummer van Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. Het haalt het niet bij Jim, maar Ron mocht er zeker zijn. the studs just cold inside. And Lee's bad, bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. old King Kong, Now Leroy, he's just a gambler, and he likes his fancy clothes, and he likes to way Southern Continental. He's got an El Dorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He's got a razor.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 Met een, Jim Croce cover. En dat is, eh, vind ik toch nog steeds wel eh, zeer vermakelijk om naar te luisteren. Gaan we even iemand anders draaien die ons ook al een ruime tijd ontvallen is. Towns Vincent en Kathleen. plain to see. The sun won't shine today. But I ain't in the mood for sunshine anyway. Maybe I'll go insane. I got to stop the pain. Maybe I'll go down and see Kathleen. A swallow comes and tells me of her dreams. She says she'd like to know just what they mean. feel like I could die as I watch her flying by. Ride the north wind down to see Kathleen. The stars hang high above the ocean's roar. moon has come to lead me to her door. There's crystal across the sand, and the waves they take my hand. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Soon I'm gonna see my sweet Kathleen. Towns Van Zandt. Een nummertje over Kathleen. En dan kan ik eigenlijk meteen wel Catfish en de Bottleman erachteraan draaien. Maar dat ga ik lekker niet doen. Die hebben namelijk ook een nummer wat Kathleen heet. Trouwens wel een heel mooi nummer. Maar goed, daarvoor ben ik niet hier. Nee, het is bijna, bijna, bijna half tien. En half tien, dat is in mijn programma, ehm, wordt dat in ieder geval, een plaats voor toekomstmuziek. Een nieuwe track die je misschien nog nooit gehoord hebt, maar die ik vind dat een hit moet worden. En de volgende track, hij gaat pas 21 eh, februari overal te luisteren zijn. Ehm, het is er eentje van een Venrijse zanger eh, in de Americana. Neil Young is zijn eh, allergrootste voorbeeld, samen met uh, Steven Wilson. de beste man heet Ethan Huis. En nou ja, goed, hij kondigt zijn nieuwe single zelf aan. Dus dat is, dat is extra tof. Ehm, Ethan Huis als DJ RPM's toekomstmuziek. Hey, ik ben Ethan Huis en je luistert naar Lokale Omroep Goorlen. En je hoort hier mijn nieuwe single Six Feet Under, live opgenomen in Amsterdam. It's a lifelong search to get where they want. To walk their walk, talk their talk. This game is a game where there's rules, but the rules are hazy. To please no one is to piss of the other. this room keeps changing. follow stay, you must stay in their lane. En dat is het voordeel van het uitbrengen van een live single. <laughs> ja, want dan krijg je gewoon je eigen applaus gewoon iedere keer als je gedraaid wordt. Ethan Huis in de DJ RPM's toekomstmuziek. En ja, je hebt misschien net wat jingletjes gehoord, maar deze die was ik vergeten. Die zit nog thuis in mijn tasje. Over twee weken heb ik hem bij me hoor. <laughs> dat eh, beloof ik. <laughs> Denk ik tenminste. Want ja, daar ga ik maar vanuit. Music Monday with DJ RPM. Ja, Music Monday with DJ RPM. Ehm, mensen die mij een beetje kennen, die weten wel dat ik een gigantische liefde heb voor één band. En die ene band, dat is eh, Biffy Clyro. En die hebben ook een paar mooie ballads gemaakt. En dit is er zo eentje. Die brachten ze voor het eerst uit voor een film. Different Kind of Love. For the very last time I am not gonna bow to you You haven't earned But I need you tonight. I don't know what I'm gonna do. Left to my devices. Why am I cherry? distance and point of view mean nothing without it. So let's tear the house down, throw a match, see it kissed by a flame. Biffy Clyro uit Kilmarnock, Schotland. Met uh, Different Kind of Love. Uit een eh, film eh, Balance of Symmetry. En dat is een hele slechte film. Ik zou hem niet gaan kijken. Maar die soundtrack, jongens, echt. Dat is zo van fantastisch. Dat, dat, ja, daar moet je gewoon luisteren. Biffy Clyro, het is normaal post-hardcore, dus iets steviger dan dit. Maar goed, Different Kind of Love. En ik ken een andere liefde van mij. Een, een liefde die inmiddels zes jaar oud is. Hij heet Sofian, het is mijn zoon. Maar Sofian is ook een singer-songwriter. Soufian Stevens, Mystery of Love, ook weer uit een film. Het komt namelijk uit eh, Call Me By Your Name. Dit is DJ RPM bij de lokale omroep Goorlen. Oh, wet, wet, wet. Ik had hem niet gepland, maar ik dacht na Mystery of Love van uh, Stevens dacht ik eh, aan Mystery. Wat hebben we nog meer met Mystery? En toen moest ik meteen aan Wet, Wet, Wet denken. En gelukkig zat hij hier in de PC. En dat is wel handig natuurlijk. Ehm, dus ik had Wet, Wet, Wet met... een ehm, Sweet Little Mystery. Ondertussen heb ik een nummertje gevonden eh, wat, eh, wat mijn zoon helemaal fantastisch vindt op het moment. Het is een nummertje, ja, we hadden het over orgelliedjes hier even. Want dat is bij de Goolse Groeven nogal een dingetje geworden. Vooral voor Dirk. Dus Dirk, als je luistert, speciaal voor jou een ander soort orgelliedje. Eh, mijn zoon is er helemaal gek van. Het is een nummer, nou ik zal even doen alsof ik hem leuk vind. MGMT, The Management and Time to Pretend. Welkom deze maandagavond bij de lokale omroep Goorle met DJ RPM. Van 9 tot 11 hoor je de lekkerste muziek met uw host DJ RPM. Is it Cologne with its great cathedral? Milan with its glamour and its place? London with its river and its bridges? Lisbon with its beauty and its grace? funny looking buses climates, pop pot bellied hills and a solitary jogger times a time it kills. Do you know where I'm gonna go? None of you have guessed, so none of you can know. If you've been, it's not where I mean. It's got class and it's got excellence like you've never seen. Your town dragging me down, it's dragging me down, down, down. Your town is dragging me down, it's dragging me down, down, down. It's Dublin with its culture and its way, Madrid with its market square, Paris with its bustling cafes. watch them drop the grain into your fish tank brain. How can you like this place when it never even rains? Never even rains. Your tongue is dragging me down dragging me down, down, down. Your time is dragging me het mooie zuiden. Daar komen we vanzelf ook nog vandaan natuurlijk. Pretending to the Throne. Ik moest daar eventjes aan denken, ehm, omdat we natuurlijk daarvoor het eh, liedje Time to Pretend draaiden van The Management. Ehm, het is inmiddels, eh, ja, het is het is tien voor tien. Het is een beetje vroeg voor mijn volgende item, maar ik denk, ja, we kunnen het ook maar doen ook. DJ RPM's Album Spotlight. En eh, deze week in de Album Spotlight heb ik een heerlijk album omdat ik mezelf een beetje voor wil stemmen, stellen aan jullie, heb ik mijn meest favoriete album aller tijden gekozen. Het is een heel tijdloos album, maar het komt toch uit de jaren 90. Het kwam uit op 14 september 1998. In de UK charts stond hij dik op nummer 1 voor vele eh, weken. In Nederland haalde hij maar de 24e plaats. Het gaat om eh, het bandje Manic Street Preachers, die eh, een paar jaar daarvoor hun gitarist kwijtraakte, nooit meer teruggezien. Richie Edwards. En eh, zij deden eigenlijk voor de tweede keer een album zonder hem. Voor het eerst een album wat eigenlijk voornamelijk geschreven werd door zanger James Dean Bradfield. En deze zanger die eh, ja, is nogal van de linkse eh, politiek. hij schreef het natuurlijk wel samen met de bassist Nicky Wire. En dat, dat vind ik het mooie. Nicky Wire zingt hier heel weinig solo vocals. Maar komende vrijdag komt een nieuwe plaat uit van Manic Street Preachers. En ik kan je vast verklappen, daar gaat Nicky Wire heel veel uh, solo vocals, lead vocals doen. Ik ga twee nummertjes draaien van deze album Spotlight. Eén uh, mega hit, je kent hem misschien al aan wat je hoort. En een albumtrekje. Uh, maar eerst de mega hit. If you tolerate this, your children will be next. Wat mij betreft een van de meest tijdloze nummers. En dat allemaal in de... DJ RPM's album Spotlight. The future teaches you to be isn't Music Monday with DJ RPM. DJ RPM's album Spotlight. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl ja, je luistert nog steeds en, uh, naar DJ RPM en inmiddels al het tweede uur hier met eh, mijn tweede uur ooit op de lokale omroep Goorlen. En tot nog toe, nou, ik vind dat het nog niet zo misgaat. Vind jij daar wel? Eh, laat het ons horen. Ik, ik heb een Instagram-account, djrpm underscore log. En daar kun je mij van alles vragen sturen. Ehm, noem het maar op. Ik, ik, kreeg al een berichtje van Kevin en die zei: Goh, daar is een mooi nummer van uh, eh, Sufjan Stevens. Eh, dus ik, ik, weet dat er in ieder geval iemand luistert. Ehm, als er nog iemand luistert, Instagram at DJRPM underscore LOG. En we hadden net de Manic Street Preachers in de. DJRPM's album Spotlight. Inderdaad. En ondertussen was ik hier eh, Steven van de Goolse Groeven, die je volgende week kunt horen met een flinke dosis, ik geloof, feestige rock. Ehm, en ja, weet je, die, die had het over eh, Woody en Paul. Uh, uit Eindhoven, Paul Hulten is daar eh, een deel van en Woody Veneman. En zij kwamen best wel regelmatig bij mij langs toen ik nog ooit een winkeltje had in Eindhoven. Heel lang geleden, ver verleden. En ehm, toen moest ik denken aan, aan een album van Man from the South, wat het solo werk is van, van Paul Hulten. En daar staat een nummer op, Five Star Mission. En dat wil ik jullie gewoon even laten horen op deze maandagavond. On your try to stay ahead of the hounds that hound you, it is wise not to waste the love that surrounds you. And in order to complete this five star mission, one must be strong. Light up. krachtig uit het eh, Brabantse Eindhoven. Man from the South. Het eh, alter ego van niemand minder dan Paul Hulten van Woody en Paul. En ik ga ervan uit dat we dit jaar nog meer van deze beste jongeman eh, gaan horen. Ondertussen was ik eens even in de computer aan het kijken. Want ik, ik hoorde daar straks bij, bij Barend en Ed van allerlei bluesmuziek en weet je, ja, het, het, blues trekt mij op zich niet zo heel veel. Maar ik moest even aan de Steve Miller Band denken. Die zanger, die denkt ook dat hij Steve Miller is. Is hij dan ook? Ik heb wel eens andere mensen gekend die dat ook dachten. Maar goed, daar werd het dan toch weer niet. Ehm, in de blues, Echoplex Blues. Een wat eh, lekkerder rocknummer dan de blues. Wat mij betreft dan, hè. Steve Miller die de blues gaat spelen. Plex Blues. Heerlijk, vind ik zelf. Eh, ondertussen, ja, weet je, eh, mensen die mij al een beetje kennen, die weten wel dat er uh, menig tattoo op mijn arm zit. En dat zijn allemaal muziekgerelateerde tattoos. Onder andere van Biffy Clyro, die ik daar straks zal draaien. Maar ook van Him, die echtste Duitse punkband. En ook natuurlijk de uitspraak This is my truth, tell me yours van wat mij betreft. Het beste album aller tijden, zoals we zojuist natuurlijk ook hadden in, de, in die inderdaad de DJ RPM's album Spotlight. Ik struikel over mijn tong, dat komt omdat hij een beetje droog is. Dus ik ga snel wat drinken. Maar ondertussen heb ik een prachtig nummer voor jullie van de zanger Dallas Green. Hij heet City and Color. Hij zat vroeger in Alexis on Fire, post-hardcore band. Maar hij schreef hele mooie, kleine, mooie, prachtige liedjes. Dit is Living in Lightning. Lightning. Van City and Color. En ook City and Color is vereeuwigd op mijn arm vanwege zijn prachtige stem. Hij bracht ooit nog een album uit samen met Alicia Moore. En dat is natuurlijk niemand minder dan Pink. Ondertussen, ja, in de jaren negentig, eh, ik begon ooit mijn eh, radiodingetjes op eh, De Vos, de Valkenswaardse Omroepstichting. Ik was geboren in Borkel en Schaft. Dus dan kom je daar al snel terecht. Maar ehm, later in de jaren 90, toen ik een jaar of 13 was, toen draaide ik commercieel als hardcore DJ. En eh, ja, dat was een leuke tijd. Lekker jong, dus eh, ja, eigenlijk mocht dat niet. Maar goed, ik was nogal inventief met de draaitafels. Dus deed ik dat toch. Eh, hardcore, eh, ja, ik ga het niet draaien vandaag. Maar ik wil toch één jeugdsentiment dingetje draaien uit 1996. Eh, Alweer, ik denk 95 zelfs. Ehm, we draaiden toen een iets hardere versie dan deze. Maar dit is DJ Paul Elstrak. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night. wanna see the rain. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar van het weekend waren jullie vast ook helemaal losgegaan op deze track. Ergens in een uh, vuige discotheek of zo. Zo ging dat bij mij in de jaren 90 wel in ieder geval. Eh, tegenwoordig eh, zie ik dat nog maar weinig van binnen. Maar als ik dan Rainbow in the Sky draai, dan denk ik toch altijd wel weer van... Oh, dat was toch lekker die tijd toen ik nog jong en onverpest was. Daar ging trouwens snel over, dat onverpesten. Maar goed, ehm, een aantal jaren geleden ben ik naar de kerk geweest in Rotterdam. Ik ben op zich niet gelovig, maar de kerk in Rotterdam, de Paradijskerk, is een hele mooie locatie voor concerten. En ik zag daar een van de mooiste concerten die ik ooit gezien heb van Patrick Wolf. En Patrick Wolf zegt je misschien helemaal niks. Ik ben in de magische positie dat ik eh, hem eh, heb ontmoet ook in die, in die kerk. En deze jonge man eh, we moeten daar vaker naar luisteren. Helaas heeft hij een eh, tragische tien jaar achter de rug. Maar hij is terug en hij komt eind mei weer naar Amsterdam. Dus ik kijk daar nu al naar uit. Hier is Patrick Woe de Magic Position. Jerky. Dit was eh, Patrick Wolf en eh, The Magic Position. Ik eh, denk niet dat er veel luisteraars waren die dit eerder gehoord hadden. En dat is precies mijn doel hiermee. Ik maak mensen graag, laat mensen graag kennis maken met deze fantastische MUZIEK Ja, misschien herken je het al. De top 40. Dat was ooit een dingetje, de Nederlandse top 40. Eh, omdat ik het vandaag over mezelf heb, ga ik eh, terugblikken naar de top 40 van een dag na mijn geboorte. 24 maart 1984. Eh, Dat was me er eentje hoor. Ron Brandsteder stond erin, samen met José Houbé, So Long Marianne... Die vonden wij, eh, ja, waar vonden we die ook weer? Best hoog, dacht ik. Ehm, ja, en nummertje 16. Was wel al zakkende van 12 naar 16. Maar goed, toch even vermelden op een dag als vandaag. Eh, ik ga drie favorieten draaien uit eh, die top 40 van toen der tijd. En daarom ook de, de... top 40 flashback. Inderdaad. Ehm, want, ja, goed, ik kan de top 3 draaien natuurlijk. Ik zal wel even vertellen, dat was uh, When the Lady Smiles van The Golden Earring. Somebody's Watching Me van Rockwell. Ik ga wel een Michael Jackson draaien, dat verklap ik vast. En eh, Love is a Battlefield van Pat Benatar. Maar dat zijn niet mijn meest favoriete liedjes uit deze lijst. Eigenlijk zou ik het liefst de Grace draaien met eh, Dr. Rhythm. Maar ik denk dat ik jullie daarna na anderhalve minuut al mee verveel. Ehm, dus ga ik teruggrijpen naar de, de echte classics uit deze lijst die, eh, die er voor iedereen toe zouden moeten doen. Eentje daarvan die vinden wij op nummer, nummer, nummer... Ik moet zelf nog even zoeken, nummer 29. Hij stijgt twee plaatsen van 31 naar nummertje 29. En dat is niemand minder dan de band In Excess, toen nog met Michael Hutchins. black zonde dat ze een fade-out outro <laughs> eh, bedacht hebben ooit. Maar ook dit nummer heeft hem, dus dat is op zich eh, prima. Ik vind het een originele zonde. Eigenlijk vind ik dat. Mijn bedje start niet. Nou, dat is dan jammer. Original Sin van uh, In Excess. En ik weet waarom dat mijn bedje niet start. En die gaat nu wel starten. De top 40. Het was een fenomeen, jongens, waar we echt trots op kunnen zijn in Nederland. Want het is echt voor, ja, sinds 1965 eigenlijk de leukste luister om in te duiken. Dus dat gaan we iedere twee weken doen. Ga ik een random top 40 nemen om, eh, om eens wat eh, nummers van te draaien. Ik probeer drie nummers te kiezen die we niet zo heel vaak meer horen. Eh, vandaag is dat niet helemaal gelukt, want mijn drie favorieten zijn toevallig drie knijters van hits die die nog steeds regelmatig hoort. Dit was In Excess. Ik vind het leuk, ik heb het gedrukte exemplaar voor me. En daar staat ook de uitspraak van In Excess bij. In.x.ss. In Excess. Nou goed, ze stonden op nummertje 29. Ze stegen door van 31 af. En op nummer 28 vonden we Love Will Tear Us Apart. Niet door Joy Division, want dat heeft de Nederlandse top 40 nooit gehaald. Maar wel door Paul Young. Eh, verder vonden we Nick Kershaw, Thompson Twins, Frankie Goes to Hollywood. Heel relaxed dus eigenlijk dit lijstje. Een koffertje door Bette Midler van Beast of Burden. Eh, vind ik zelf de uh, superieure versie ook van dat nummer. En ehm, ja, we vonden eigenlijk <laughs> een, een beetje een Zeus uitje ook. Eh, Madonna ging er graag op holiday op nummertje 23. Maar in 22 vonden we de country disco train van Saskia en Serge. Ik had het al even over Grace met eh, Dr. Rhythm. Die vonden we op 21. En de Adult Allocation op nummer 20. Ga ik het hele lijstje behandelen? Nee, we gaan gewoon door naar nummertje 15. Hij steekt 7 plaatsen. Hij wordt door menigeen geblokt en gecanceld. Ik vind het super jammer, want deze man die heeft samen met Quincy Jones een van de beste platen aller tijden gemaakt. Ik heb het over Thriller, maar dit is The Pretty Young Thing van Michael Jackson. In de top 40 Flashback. <laughs> I've always wanted a girl just like you. Such a purity. Michael Jackson, natuurlijk productie van Quincy Jones en Pretty Young Thing. En dit is nog steeds de top 40 eh, flashback. En, eh, ja, de top 40 flashback. Oh ja, dat inderdaad, dankjewel. Um, ondertussen, ja, ik, eh, ik ben nog eens in die lijst aan het kijken geweest. En het, het laatste nummer wat ik gekozen had, dat, dat ben ik echt pas op een latere leeftijd gaan waarderen. Ehm, ik weet ook niet waarom. Het is een nummer dat, eh, van een band eh, die, die best wel bekend is eigenlijk. En altijd eh, wisselende zangers had. dit nummer wordt gezongen door Colin Blunstone. Maar het werd door Alan Parsons en Eric Wolfson zo'n beetje geschreven. Ehm, we vinden hem op nummer 11 in de top 40 van week 12 van 24 eh, maart 1984. Ehm, dus we slaan een paar nummers over. En eh, ja, ik, eh, ja, op 13 stond eigenlijk Queen met Radio Gaga. Die had ik eigenlijk wel kunnen draaien. Maar ja, goed, ik heb toch voor deze gekozen van uh, Alan Parsons. En dat begint al met het intro, want dat vind ik heerlijk. En hij zegt natuurlijk, do you believe in the power of love? En dat vind ik al een mooie boodschap om je nummer mee te beginnen. Waarom? Ik weet het niet. Geef me er ook geen antwoord op. Hier zijn ze met Colin Blunstone op de zang. 40 flashback. Dat inderdaad. De top 40 flashback. We blikten terug naar 1984 en... Eh, dat, eh, dat is mijn geboorte daar. Weten jullie ook meteen dat ik bijna 41 ben, toch? Ja, nou ja, goed. Lekker toch? Ehm, ondertussen um, heb ik hier... Eh, ik ben fan van Dead Cap for Cutie. En in Deadcap for Cutie zat een toetsenist, gitarist... die Chris Walla heet. En hij heeft ook een album geproduceerd van Tegan en Sarah. Twee lesbische tweelingzusjes uit Canada... En eh, dat zijn echt schatten van mensen. Ik heb ze heel vaak live gezien. Eh, maar Chris Waller heeft ook ooit een, uh, een fantastische soloplaat gemaakt. En die wordt eigenlijk altijd vergeten. Ik ga er toch een nummertje van draaien ehm, voor de geometrie. Om het allemaal een beetje recht te maken. Geometry, cetera. Dit is... shapes I can't describe. How we are. it together like wordless verse singing da di dum dum da di dum dum da di dum. I was there, I saw you searching the corners for the light, but it's not there. It was never there. The files and books a void of air, and your heart fails your mind. Chris Walla dus, uh, bandlid van uh, Deadcap for Cutie. Inmiddels niet meer helaas. Ik vind de band ook ietsje minder goed geworden sinds dat hij eh, vertrokken is. Ehm, ja, ik, ik, ik zei daar straks natuurlijk al dat, dat, dat we toch even moeten denken aan deze meneer. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Precies, en daarom dacht ik van, we moeten ook een grappig liedje hebben of een grap. Het is groen en blijft plakken. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. <laughs> Precies, hahaha. Nou, <laughs> ik heb een grappig liedje gevonden. Tenminste, mijn zoon vindt het helemaal fantastisch. En het is er eentje uit eh, Scandinavië. Het heet baden En het is van uh, eh, DJ Me Me. Välkommen ombord på badebussen Massa liv, snacka flera tusen Typa så krävt dig, så gay så kjempegøy. Vi dansa og festa, helle fanta og hesta. Ta med besten og besta. Vi skal bare, bare, bare, bare. Å, her er vi igjen? Å, Varsko her gidder ikke tute. Å, det var det bussen. Å, Ikke lov å bade med tissen ute. Snipp, sønn. Oh. Ikke lov å bade med tissen ute! Snipp, snapp, Haha, ja, kijk nou eens naar mijn broer. Daar gaat hij met zijn badenbus. Eh, de badenbussen, dat is eigenlijk een bus die leidt naar het zwembad, waar het natuurlijk altijd groot feest is in Scandinavië. Ik snap dat wel. Ehm, we hadden eh, DJ Meumeu samen met uh, Kjartan uh, of zoiets. Nou, in ieder geval een liedje wat je op de Nederlandse radio <laughs> misschien wel voor het eerst hoort. Um, ehm, een speciaal voor eh, zoontje Sofian die nu lekker ligt te slapen. Ehm, ja, het, eh, we hebben nog een klein kwartiertje. Ik heb nog een paar hele mooie nummertjes voor jullie. En natuurlijk, eh, blijf vooral luisteren, want ik eindig met een nummer. Het is een heel rustig nummer. Je zou het een slaapliedje kunnen noemen. Maar ik vind hem eigenlijk te mooi om bij in slaap te vallen. Dat dan weer wel. Maar, eerst even deze dame. Russische origine. Klassiek geschoold. Regina Spector. Music Monday with DJ RPM. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt. We listened to it twice, cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into some someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain solos are for long, but it's a good refrain. You listen Rikina Spector on the radio. En eh, ja, ik vind het een superleuk grapje wat ze eigenlijk doet eh, met... Eh, you listen to November Wayne, you listen to it twice, because the DJ fell asleep. Ja. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Inderdaad, en die kun je ook te vaak draaien, dat is ook waar. Ja, zeker. Maar Ehm, het niveautje dames was vandaag niet heel erg groot. Ik begon wel met een nummer met de eh, vrouwelijke vocalen. Dat was de eh, Dance to Trance. Maar daarna was het toch eh, redelijk afgevlakt. Dus ik denk laten we dat in het laatste kwartier toch nog eventjes inhalen. Eh, een van de meest populaire artiesten van het afgelopen jaar is natuurlijk Taylor Swift. Maar een goede tweede, vind ik zelf, is eh, Chappelle Roan. En zij eh, heeft een prachtig album uit, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Dat is inmiddels anderhalf jaar oud. En toen het een hit werd in Nederland, was het ook al een jaar uit. En kwam er een soort van one-year limited edition. Nou ja, goed. Eh, prachtige nummers staan erop als uh, G O, My Kink is Karma, Coffee, maar ook Red Wine Supernova. En haar laatste single staat er dan helaas niet op. Maar goed, dat terzijde. Uh, ik ga een ander dingetje draaien waar ja, bij die andere liedjes zit overal een clip bij en bij deze niet. En misschien komt dat wel omdat zij geen zin had in een te pornografische clip. Ik weet het niet. Naked in Manhattan. Dit is Chappelle Roan. if gewoon hier op de lokale omroep Golen. En ik dacht, ik heb een bedje ingestart, maar dat had ik niet ingestart. Maar het is er wel. Ehm, ja, mijn allereerste radioshow bij lokale omroep Golen. En ik moet zeggen, het bevalt me prima. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Laat me dat vooral weten. Instagram, at djrpm, underscore log. En dan eh, daar kun je mij vinden. En... Eh, dan kan ik een beetje interactie met je hebben door de weken. Over twee weken, dan ben ik er weer. Maar ja, goed, waarom zeg ik dat eigenlijk zelf? Dat kan ik eigenlijk veel beter. Ik heb daar iets leuks voor bedacht. En dat is het volgende. We gaan zo luisteren naar een slaappietje van Tamino, zijn nieuwe single Dissolve. Ik wens jullie een hele fijne avond nog. Een goede nacht. En ik hoop tot over twee weken. Maar luister volgende week ook vooral naar de collega's van de Goelse Groeven. Bedankt voor het luisteren naar DJ RPM op deze heerlijke maandagavond. Volgende week is er de Goolse Groeven met een lekkere bak psychedelica. DJ RPM is er over twee weken weer. Tot dan. Tot maandag bij de lokale omroep Goorle. Wel te rusten. we paid a cost for we stole from eternity, but couldn't hide it up our sleeves. And they daisies, king of a foreign country, begging for crumbs in the city. bedankt voor het luisteren naar DJ RPM op deze heerlijke maandagavond. Volgende week is er de Golse Groeven met een lekkere bak psychedelica. DJ RPM is er over twee weken weer. Tot dan. Tot maandag bij de lokale omroep Goorle. Wel te rusten. Lokale omroep. De omroep voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl